In een brief aan zijn Amerikaanse collega Geithner staat dat hij de Amerikaanse hervormingsplannen van harte ondersteunt. Bos vindt net als Obama dat banken geen grote risico's meer mogen nemen met het spaargeld van consumenten waar een overheidsgarantie voor geldt. Zo kan volgens hem worden voorkomen dat de belastingbetaler met hoge kosten wordt opgezadeld als grote banken omvallen. Bos werpt zich in de brief op als pleitbezorger van het bankenplan. Hij wil in Europa de discussie aanzwengelen over de opdeling van banken in veilige en risicovolle delen. Ook gaat hij proberen om het onderwerp op de agenda van de G20 te zetten. De anticonceptiepil moet weer uit het basispakket. Alleen jongeren tot 21 jaar zouden nog een vergoeding moeten krijgen. Dat advies geeft het College voor Zorgverzekeringen, CVZ, binnenkort aan minister Klink. Meestal neemt de minister de adviezen van het CVZ over, maar of het in dit geval ook gebeurt is nog niet duidelijk. In Nederland slikken ruim anderhalf miljoen vrouwen de pil. Sinds 2008 zit hij weer in het basispakket. Het schrappen van de vergoeding voor volwassenen levert een besparing op van 58 miljoen euro per jaar. Het CVZ vindt dat het voorkomen van zwangerschappen iets anders is dan het voorkomen van ziekte. Ook andere vormen van anticonceptie, zoals het condoom, zitten niet in de basisverzekering, schrijft het CVZ. Schaatster Marianne Timmer gaat nog een jaar door. De 35-jarige Timmer had haar carrière willen afsluiten op de Olympische Spelen in Vancouver. Maar daar wist ze zich niet voor te plaatsen door de gevolgen van een blessure die ze in november opliep. Zo wil ik geen afscheid nemen, zei de drievoudig Olympisch kampioen. Vandaag verspeelde Marianne Timmer haar laatste kans op een ticket voor Vancouver... toen ze de skate-off voor de 1000 meter verloor van Irene Wust. Het weer, opklaringen met vannacht matige tot strenge vorst tot min 10 graden. Morgen overdag zonnig bij maxima rond min 2 graden.